Dat heeft Wikileaks getwitterd. Vanmorgen vertrok de klokkenleider uit Hongkong, waar hij sinds vorige maand verbleef. Wikileaks twittert ook dat twee van de medewerkers meereizen met Snowden. Ze gaan hem onder meer helpen om asiel aan te vragen in een democratisch land. Volgens het Russische persbureau Interfax is zijn eindbestemming Venezuela of Ecuador. Snowden openbaarde deze maand het geheime Amerikaanse spionageprogramma PRISM... waarmee inlichtingendiensten op grote schaal wereldwijd het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. De politie heeft in een psychiatrische kliniek in Amsterdam-West een patiënt in zijn benen geschoten omdat hij agenten bedreigde met een mes. In de kamer van de man brak vanmorgen brand uit. Toen de politie de verwarde patiënt eruit wilde halen, begon hij met een mes te zwaaien. Omdat de situatie dreigend werd, besloot de politie om hem neer te schieten. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Starbucks heeft voor het eerst sinds 2009 vennootschapsbelasting betaald in Groot-Brittannië. De Amerikaanse koffieketen droeg bijna 5 miljoen pond af en doet dat later dit jaar nog eens. Vorig jaar ontstond ophef nadat was gebleken dat Starbucks bijna geen belasting betaalde... omdat het verlies zou leiden op zijn Britse activiteiten. Maar volgens persbureau Reuters maakte het bedrijf in 2011 bijna 400 miljoen pond winst. Starbucks ontweek de Britse fiscus onder meer door gebruik te maken van een brievenbusfirma in Amsterdam. De Spaanse politie zegt twee bendes te hebben opgerold die handelden in doping. Bij invallen zijn 84 mensen opgepakt en werden meer dan 700.000 doses doping in beslag genomen. Het gaat om anabole steroïden, EPO en groeihormonen. Spanje maakt de laatste tijd veel werk van de strijd tegen doping... in de hoop de kansen te verhogen op het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2020. Het weer. Vanmiddag buien met kans op onweer. Er kan veel regen vallen. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind. In de loop van de avond klaart het op en nemen de buien af. Maar ook morgen weer regen, af en toe zon en een graad of 16. Vanaf dinsdag droger en meer zon. Dit was het NO. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 2 kilometer door werkzaamheden.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 Maar dat is ook niet zomaar wat we, wat we hebben, hebben staan. Uh, zo dadelijk gaan we eventjes kijken wat de twee heren tegenover moeten doen. Maar ik ben even onthand. Marcus! Marcus! <laughs> We gaan even iets opzetten en dan gaan we een, even kijken of het geluid wat de heren hierachter gaan doen of dat goed gaat komen. Bernard Joyce en zijn... Sorry, sorry. Oh, Alright, ik wil, het bedoel. Eh, maar eerst gaan we gewoon een stuk eh, muziek eh, draaien. I was born in a valley jobs. I was waiting for the cars coming home late at night. Summer that's melted. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house that's melting of the Queen of the Dutch mountains. fell on the ground and it's rolling away like a trail leading me back to the Dutch mountains, to the Dutch mountains, mountains.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 en ik kan een beetje straks, als de herfst is ingevallen... gewoon ook de Dutch Mountains zien. Want we zitten tegen de duinen aan. Nou, dit is zeg maar een beetje ons openingsfeestje bij uh, CFM Zandvoort. Maar we doen het ook stiekem onder de alternatieve FM-vlag vandaag, toch? Marcus? Ja. Ja, want eh, we hebben niet zomaar, we hebben ook nog wat eh, live muziek. Eh, Bernard en Tony gaan zo dadelijk beginnen. We gaan gewoon dwars over het nieuws van 6 uur heen. Dus die laten we er gewoon lekker uit. En gentlemen... Yes, we're ready. You're ready? What's, what's the first song you will play, Bernard? The country one. the country one, yes. Uh, the speed of the sound of loneliness. All right. Well, it's all yours now. Thank you very much. come home late and you come home early. You come on big when you're feeling small. You come on straight and you come on curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world has come over you? What in heaven's name have you done? broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. Now I've got a heart that burns with a fever. I got a weary and a jealous mind. How can love ever last forever? Oh, when it's left so far behind the world has come over you. What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. we talk about tomorrow. We ain't got no words to say. So what in the world has come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. So what in the world has come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. Thank you very much. Yeah. Maar eh, die jongens die hebben net... Eh, want eh, voor twee biertjes kun je ze hier lijmen. het is drie minuten voor zes. Ik zei al, het uh, zes uur nieuws, dat gaan we dus lekker overslaan. Bernard, what's your next song? It's a song called Ride On. Ride On. Let's hear. Black Power Man. What? <laughs> no, never mind. finest horse I've ever seen. Standing sixteen, one or two, with eyes wild and green. You ride a horse so well, hands light to the touch. I could never go with you no matter how I wanted to. right on. See you. I would never go with you no matter how.